Maar vinden ook dat er nog te weinig wordt gedaan om studenten te compenseren als die zich al in de schulden hebben gewerkt. Ze hopen dat er vandaag meer dan duizend mensen naar Den Haag zullen komen. We hebben veel protesten ook lokaal georganiseerd. Maar dit is wel echt het hoogtepunt. Malieveld, politieke hart van Den Haag. Dus jongeren, als jullie nog luisteren, kom vooral hier naartoe. Het wordt super vet. De politici staan op het podium. Die moeten we natuurlijk ook aan de tand gaan voelen over hun plannen. En op die manier kunnen we ervoor zorgen dat dat schuldenvrij studeren daadwerkelijk mogelijk gemaakt wordt. Volgens hen hebben jongeren bij een afstuderen vaak schulden van tienduizenden euro's. Gaat volgend jaar 1,3 miljard euro extra naar de jeugdzorg. En dat geld is hard nodig, zegt verslaggever Roel Medewerkers kampen met een eh, hoge werkdruk. De instellingen kampen met geldproblemen en personeelstekorten. En die problemen die gaan allemaal ten koste van die kwetsbare jongeren die die zorg zo hard nodig hebben. Toen de scholen door corona dichtgingen en jongeren en kinderen thuis kwamen te zitten... werden de problemen alleen maar erger. Als je een coronaprik krijgt, dan kun je vanaf maandag bij alle GGD's een stempel in het gele boekje krijgen. Dat ding wordt al jaren gebruikt, bijvoorbeeld voor het registreren van indentingen als je op reis gaat. Minister De Jonge wilde eigenlijk wachten op het nieuwe Europese coronapaspoort. Ronald Koeman hoeft zich niet in te schrijven bij het UWV. Na veel onduidelijkheid mag hij toch blijven bij zijn club FC Barcelona. De nieuwe voorzitter zag het niet zo zitten met Koeman en was zelfs op zoek naar een opvolger, zegt correspondent Edwin Winkels. Nou, dat zijn negen dagen voorbij gegaan gegaan en heel veel gesprekken. Eh, de voorzitter heeft geen ander gevonden. Weet ook dat de club eigenlijk geen geld heeft om het ontslag van Koeman en zijn assistenten te betalen en een nieuwe volledige trainerstaf aan te trekken. Er is ook door veel mensen op hem ingepraat om hem ervan te overtuigen dat Koeman het best goed gedaan heeft. Barcelona is geen kampioen geworden en vloog ook uit de Champions League, maar pakte wel de Spaanse beker. Het weer. Het wordt 23 tot 26 graden vanmiddag. Het is wel drukkend warm en vooral in het oosten kunnen pittige onweersbuien ontstaan. Morgen verandert weinig, dan zijn de meeste buien in het oosten en zuiden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.